uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Twee Britse ministers pleiten in een opiniestuk in een Britse krant... voor een onomkeerbare brexit met een korte overgangsperiode. De brief van de ministers Hammond van Financiën en Fox van Handel... in de Sunday Telegraph wordt gezien als een poging... om de tegenstellingen binnen het kabinet van premier May te overbruggen. Hammond was eerder tegen de brexit... terwijl Fox een harde brexit wilde zonder overgangsperiode. Beiden zeggen nu dat er in maart 2019 definitief een eind moet komen aan het vrije verkeer van personen en goederen, maar dat de Britse handel met de EU probleemloos door moet kunnen gaan. Amerikaanse politici hebben kritiek op de manier waarop president Trump heeft gereageerd op de rellen in Charlottesville. Een racistische demonstrant reed gisteren met een auto in op een groep tegendemonstranten. Een vrouw kwam om en zeker 19 mensen raakten gewond. Trump zei daarna dat hij het geweld dat van veel kanten komt veroordeelde. En hij riep op tot wederzijds respect. De president wees geen schuldige partij aan. Dat schoot veel Amerikanen in het verkeerde keelgat. Politici, zowel republikeinen als democraten, riepen de president op duidelijk te zijn. Ze nemen het Trump kwalijk dat hij de extreemrechtse groeperingen die de demonstraties organiseerden niet expliciet veroordeelde. Onderhoudsmonteurs hebben in een lift in de Amerikaanse stad Denver het lichaam gevonden van een man die daar vier weken zat opgesloten. De demente man van 82 werd begin juli voor het laatst gezien. Volgens de autoriteiten heeft hij twee keer de alarmknop van de lift ingedrukt. Dat signaal kwam alleen aan bij een storingsdienst, maar niet bij de brandweer. Monteurs controleerden vervolgens twee van de drie liften in de flat. Uitgerekend de lift waar de oude man in zat werd overgeslagen. Die lift was op slot gegaan voor werkzaamheden en daarom buiten gebruik. Het weer eerst bewolkt, enkele buien in het noorden, later op de dag wat zonnig. En er kan in het zuiden wel weer een bui ontstaan. Het wordt maximaal 20 graden.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 Althans, eh, de muziek die ik draai dan. Zelf uh, eh, schreef ik er wel eens hoor. <laughs> Ik hoop dat u eh, met mij gaat genieten van eh, een heerlijk eh, ontspannen stukje jazz... voor de zondagmorgen, de 13e augustus alweer, luisteraars. Ga ervan genieten. Dit is Ghost Riders in the Sky. We gaan meteen een beetje, hoe zeg je dat, high gaan we, gaan we de, de uitzending u nog op uw klamme matras? <laughs> ja. Want eh, je zou het niet willen weten hoeveel liters vocht je eh, in de nacht eh, schijnt te verliezen in bed. Als ik de reclame tenminste mag geloven. dus kom van die matras af, luisteraars. En get up en stand up. Daarvan gaan we genieten met Dave Prison en Lee Rittenhauer. Get up, stand up. klamme matras af te komen. Ja, get up en stand up. Een lekkere groove om, eh, om, wakker bij te worden. Nou, misschien was u al lang wakker. Ga ik wel vanuit. Het is alweer 12 over tien. Eh, en ik blijf tot 12 uur eh, bij u met heerlijke muziek. Vanmiddag dan moet ik mij in de rol van Ringo Starr verplaatsen. Want dan moet ik spelen in Camille. Dat is een, een leuk uh, cafeetje naast de Wijkertoren in Beverwijk. Natuurlijk met de collega Ruud Jansen, uh, het Beatlebandje, de After Beatles. En ik wil u daar graag deel van laten uitmaken. Dus kom massaal naar Camille vanmiddag, want dat is heel gezellig. En je neemt gewoon de trein van, nou, iets over pakweg half drie. En dan spoed je hier naar Beverwijk met de trein. En dan is het te lopen vanaf het station Beverwijk naar Camille. Want het is bij de Wijkertoren. Nou, wie kent de Wijkertoren niet, luisteraars? Ik eh, wil u dus eh, deel uit laten maken van mijn leven. Got to get you into my life.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 Want eh, massaal lekker luisteren hoor. Neem er een bakje koffie bij. Want hoe kan je er nou zeker van zijn... Eh, dat je de zondag goed doorkomt zonder een lekker stukje jazzmuziek? How can I be sure? don't take me down. Whenever I, whenever I am away from you, my alibi is telling me that I don't care for you. Maybe I'm just hanging around with my head up, upside down. It's a pity, oh yeah. I can't seem to find somebody good as wonderful, baby, as you. sure. I really, really wanna know. how can I be sure? In a world that's constantly changing, how can I be sure? I'll be sure with you. Ja, we kennen dat natuurlijk allemaal van eh, Miss Dusty Springfield. How can I be sure? Maar dit was Jal Lynn. Zij is heel veelzijdig. Ze zingt uh, jazzy, ze zingt uh, eh, countrymuziek. Ze doet popsongs, ze eigenlijk van alles. En ze ziet er ook nog prachtig uit. Want ik zeg dan bij mezelf, isn't she lovely? Eh, onmisbaar. Eh, de klank van David eh, Sandborn, niet Sandborn, want dan ben je geboren op het strand. En dat is bij David beslist niet het geval. Hij was, hij was back in town en dan ben ik ook, luisteraars. Back in town. Niet alleen met mijn drummetje. Ook nog met Matt Dusk. Het swingt weer als een gokgieter, zeggen ze ja. seems just like yesterday when we were standing here. A Yankees hat upon my head and your voice in my ear.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 So let's jump this your man is back in town. Back in Town, Matt Dusk. Hij lijkt een beetje... Nou, lijkt een beetje... Eh, is te veel gezegd eigenlijk. Nou, hij heeft, hij heeft er wel wat van weg. Van Michael Bublé, ook wat zijn stem betreft. Dat is allemaal wat... Eh, wat, eh, ja, hoe zal ik het dan Michael Bublé is wat, wat softer, wat, wat zoeter. En hij is wat meer, eh, ja, to the swinging point zou ik eh, bijna willen zeggen. Matt Dusk, onthoud die naam. Dan gaan we naar het zonnige gedeelte van de straat. En dat doen we met Diane Kroll. Grab your coat and get your head. Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Don't you hear that pitter pat? You know that happy tune is your step. Life could be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with my blues on parade. Cause this rover done crossed over. You know, if I never have a cent, I'd be rich as Rockefeller. Gold dust at my feet on the sun. Diane Crawl die nam ons mee naar de zonnige kant van de straat. De sunny side of the street. En dat moet je zeker doen. Die kan moet je zeker opzoeken bij stormachtig weer. We gaan luisteren naar Gladys Knight. En zij bezingt Stormy Weather. know why there's no sun up in the sky. Stormy weather. Since my man and I ain't together, mm, keeps raining all the time. The time. misery everywhere. Stormy weather mm. just can't get my poor self together. I'm weary all the time, all the time. Yeah. When he went away. The blues walked in and met me. If he stays away, that old rocking chair's gonna get me.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 Keeps raining and raining and raining and raining. keeps raining all the time. Keeps raining all the time. It's raining, raining, pouring down. Mm. Ain't no sunshine when he's gone. Mm. Keeps raining Voor de mensen die eh, haar niet herkend hebben, dit was Gladys Knight met eh, Stormy Weather. We gaan eh, naar een iets vrolijkere noot, want de stormachtige weer, daar hebben we allemaal maar niks aan. Ja, vrolijke noot zeg ik, maar het kan voor mensen die daartoe veroordeeld zijn, tot het straatleven, want daar heb ik het over. Ja, die, die vinden dat helemaal niet zo vrolijk waarschijnlijk. Randy Crawford bezingt ze, Street Life. live, dat was natuurlijk eh, Randy Crawford. We gaan eh, luisteren naar Minnie Ripperton, Lover and Friends. One, two, one, two. Again, one, two, three, Ja, dat hadden we met z'n allen niet verwacht van Miss Minnie Ripperton. Want die kende natuurlijk van eh, Loving You. Uh, eh, eh, is easy cause you're beautiful. Dat zingt ze met dat hele hoge stemmetje. Had ze hier natuurlijk ook. Maar ja, best wel swingend. En nooit geweten van Minnie Ripperton dat ze zich ook in een jazzy repertoire verdiepte.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 Cause my love isn't there, hiding. no space or time And I love you for my life Cause you're a friend of mine And when my life is over Remember when we were together now We were alone I'm singing my song And when my life is over Remember when we were together now We were alone And I was singing my song For you Song for You. Een eh, lied voor u allemaal. Speciaal gezongen door Sven Duif, mijn eigen zoon. Pieces of the Heart ga ik u nu meegeven. Daarbij luistert u naar Dave Kos. En Kos, dat spel je dan met een Karel Otto en een Zacharias. rustgevend repertoire. Pieces of the Heart gespeeld door Dave Cause. Kijk op mijn klokje. En dat eh, moet ik ook doen, want ik moet het een beetje in de gaten houden allemaal. We zijn bijna weer aangeland bij het nieuws van 11 uur in de ochtend. En eh, daar moet ik er even tussenuit voor nieuws en reclame. Maar ik ben straks nog een vol uur bij u terug natuurlijk... met eh, nog meer heerlijke jazzmuziek. U luistert naar ZFM Jazz. Mijn naam is Cheryl Duif. En ik zet bij het laatste nummer even de piano in het donker. Piano in the Dark. Dit is Brenda Russell. Zetten we even de piano in het donker. Piano in the dark. We gaan er eventjes de luisteraars, voor eh, Niels van 11 uur en ook de reclame.